De supers zijn nu aan het onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe CAO. De winkelketens willen uiteindelijk alleen nog een toeslag betalen voor werk tussen middernacht en vier uur ochtends. Winkels zijn dan sowieso dicht, maar bij distributiecentra wordt dan vaak wel gewerkt. De CAO geldt voor alle supermarktketens in Nederland. Volgens de CNV-dienstenbond hebben de werkgevers al langer de wens om toeslagen af te schaffen, maar is die wens nu urgenter geworden door de prijzenoorlog. Minister Dijsselbloem kan niet zeggen of de onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP vandaag al worden afgerond. We moeten echt nog wat werk verzetten, zegt hij. Het is moeilijk om te zeggen of de onderhandelaars er al bijna zijn, verklaart hij. We zijn nu tien dagen bezig en we hebben elke dag de diepe wens gevoeld om de besprekingen die dag af te ronden. Maandag zal de minister van Financiën sowieso naar Luxemburg afreizen, zegt hij. Want ik kan de eurogroep niet zonder voorzitter laten zitten. De jaarlijkse top van het IMF in Washington van deze week liet hij in verband met de onderhandelingen wel schieten. Zo nodig zullen we na maandag gewoon verder onderhandelen. Al dus Dijsselbloem. Onder studenten in de stad Groningen is schurft uitgebroken. Bij de GGD zijn zeven meldingen van de besmettelijke huidziekte binnengekomen. De GGD adviseert om bij jeuk naar de huisarts te gaan. En om voor een goede hygiëne te zorgen, zoals het regelmatig wassen van beddengoed. De huidziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Die mijt graaft kleine gangetjes in de huid en legt daarin eitjes. Ongeveer twee tot zes weken na besmetting krijgt de patiënt hevige jeuk. En dan het weer. Van het het noordoosten uit en het oosten op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft het lang regenen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen. Op andere plaatsen ook zon. Morgen wordt het 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. Dit zijn de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 6 door een ongeluk met een vrachtwagen op de A20. A7 Hoorn richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 5 door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 5.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 Let's set sail for seas of passion now. Deeply dippy by the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk. Deeply dippy, I'm your Superman. I'll explain you're my lowest lane, oh my love I can't make head nor tail of passion, oh my love Let's set sail for seas of passion Spanish eyes, Sierra smile, legs that go anything.